Zes uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De douane in Amsterdam heeft acht mannen aangehouden... die worden verdacht van het invoeren van een partij cocaïne. De 14 kilo drugs zaten verstopt in een container met ananassen... in de haven van Rotterdam. De drugs werden drie weken geleden al ontdekt. Sindsdien werd de container gevolgd. Donderdag werden de mannen opgepakt... nadat ze de cocaïne uit de container hadden gehaald... en ermee wilden wegrijden. In Rusland is gedemonstreerd tegen het verhogen van de pensioenleeftijd. De demonstranten riepen leuzen als Rusland zonder Poetin... en ze hielden borden omhoog met de vraag... Poetin, wanneer ga jij met pensioen? De president wil de pensioenleeftijden verhogen... omdat door de vergrijzing de pensioenen anders onbetaalbaar zouden worden. Volgens persbureau AP zijn bij de protesten ruim 150 mensen gearresteerd. De Verenigde Naties roepte Egypte op om de doodstraf van 75 mensen terug te draaien. Ze werden gisteren ter dood veroordeeld omdat ze in 2013 meededen aan een sit-protest tegen de afzetting van president Morsi. Eind juli zijn de demonstranten al veroordeeld in een massaproces en gisteren bevestigde de rechtbank dat vonnis. Volgens VN-mensenrechtenchef Bachelet was het een oneerlijk proces. Ook had ze kritiek op het feit dat leden van de ordentroepen... die het protest gewelddadig neersloegen, niet zijn berecht. Griekenland heeft twee Turkse militairen opgepakt... die de grens illegaal zouden zijn gepasseerd. Dat meldt het Amerikaanse persbureau AP. De twee zouden zijn opgepakt in het noordoosten van Griekenland. Hoe ze de grens met Griekenland zijn overgekomen en waarom is niet bekend. Turkije pakte in maart twee Griekse soldaten op. Volgens Athene waren de twee per ongeluk van hun route afgeweken... terwijl ze op patrouille waren langs de grens met Turkije. Ze werden vorige maand vrijgelaten. En dan het weer. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt ongeveer 14 graden. Ook morgen droog en af en toe zon.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 Performance left her snoozing. Rock burns, her knees were bruised, and she's hooked, ain't no refusing. She was the perfect one. Wow. She really put it on. I had to write a song. Hey, sexy that figure, that hourglass shape, girl. Wow. Lady, you drive me crazy, on and on and on. Hey, sexy lady, you drive me crazy, on and on and on. extra sexy like and you make me wanna say hi you shake, just shake it down low.